Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair premier Rutte vindt niet dat Israël op dit moment een rode lijn heeft overschreden met de aanval op Rafa. Dat zei hij vanmiddag in een gesprek met hulporganisaties. Rutte zei eerder dat een aanval op Rafa een gamechanger zou zijn. Hulporganisaties zijn niet blij dat Nederland nu geen sancties oplegt toen hij een maand geleden sprak over die gamechanger en die rode lijn, vond ik dan dat nog een klein eh, lichtpuntje. Maar als je dat weer laat lopen, ehm, ja, dan, dan, dan, dan, dan houdt het op. En dan, dan, dan doe je er eigenlijk aan mee, zelfs al is dat geen actieve betrokkenheid. Ja, hulporganisaties vinden dat er politieke consequenties moeten komen tegen Israël. Een jongen van 16 is vandaag in Tubbergen in Overijssel overleden terwijl hij aan het werk was. Hij werd geëlectrocuteerd tijdens werkzaamheden in een kruipruimte van een bedrijf. De jongen is leerling van een middelbare school en was stagiair en hij was aan het werk voor een bedrijf. Studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam willen doorgaan met actie voeren. Gisteren maakte de ME een einde aan een protest in een gebouw van de UvA. De actieclub is boos dat de universiteit de politie op de eigen studenten heeft afgestuurd. De demonstranten blijven erbij dat de universiteiten banden met Israël moeten verbreken vanwege de oorlog in Gaza. Het lijkt erop dat er steeds meer bruinvissen in de Waddenzee zwemmen. Een bedrijf dat boottochten organiseert wil weten waar en hoeveel er eigenlijk zitten... en mensen dat laten ervaren. Er gaat zelfs een onderwatermicrofoon mee. Het was meteen raak. Ja, de eerste bruinvis. Even met zo'n boogje en dan snel... een mooi boogje, echt heel soepel en... Eh, ja, en meteen nog een keer, kort daarna. Dus, eh, en toen hebben we, het is gefotografeerd. Bewijs is er. Het, ze zijn hier. Ja, alle waarnemingen worden opgeslagen en doorgegeven aan wetenschappers. Het weer in het zuiden en midden trekken er wat buien over. Later vanavond en vannacht is het weer droog. Morgen een mix van zon en regen bij een graad of 25. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed. Een hele goede avond, luisteraars. Ik heb een paar meven meegenomen, die wilden wel de studio in. En wat voor me voorzingen. We gaan genieten van een Solid Dog, Dit is tussen app en vloed. Ik ben bij u tot uh, eh, 12 uur vannacht. Met eh, de uh, Most Love Ballads. Verzoekjes mogen via Messenger. Voor even Fried met Cheryl Duif. En dan kan je gewoon eh, via Messenger een verzoekje in. Heb ik hem in huis, dan ga ik hem zeker voor u draaien. Heel veel plezier van dit eh, heerlijke easy listening programma. Tussen app en vloed. ja, fantastisch. Een heel terecht applaus was dat. Voor Gary Moore helaas niet meer... Eh, nee, Gary Moore, wat zeg je nou? Procol Herm eh, met uh, eh, Soldy Dog. En helaas is de zanger, en dat was volgens mij wel Gary Moore... niet meer, is niet meer onder ons. En dat is heel jammer, vind ik zelf. Prachtige uitvoering trouwens. Eh, in eh, Ledenborg in Denemarken is dat opgenomen allemaal. En eh, <clears throat> ja, met een koor erachter, waarvan ik, dat heb ik al eerder verteld in de uitzending... waarvan elk koorlid een eigen microfoon ter hand kon nemen zodat de mix van het hele koor natuurlijk uitstekend kon worden weergegeven. Normaal, luisteraars, als een koor wordt uitversterkt... hangen er twee of drie microfoons boven de mensen van het koor. Als het een man of twintig is, ja, dan dan zijn eigenlijk de mensen waar de microfoon centraal boven hangt het beste te horen. En de rest hoor je ook wel, maar toch wat eh, minder sterk. Maar als iedereen natuurlijk een eigen microfoon hebt, ja, dan kan je dat natuurlijk eh, ja, prachtig, prachtig, prachtig, prachtig weergeven. Eh, ik ga u natuurlijk nog van veel meer mooie muziek laten genieten. wat dacht u van, van deze? geniet. YouTube. al aan het zoeken is. Hè? Dat je dan nog steeds iets kan vinden waar je eigenlijk naar zoekt. Dat is er. Eh, zelfs met de mooiste muziek, jammer. Hè? Ja, heeft u er ook wel eens last van? YouTube? Ja, prachtig nummer. Still Haven't Found heet het natuurlijk. U kent het vast allemaal. We gaan eh, naar de twaalfde van nooit. Wat is dat nou weer duif? De twaalfde van nooit. Nou, ik bedoel natuurlijk de twaalfde of never. En niemand kan dat zo mooi zingen als Cliff Richard. You ask how much I need you. Must I long I love you het ook een hele lange tijd geleden dat ik eh, van dit soort muziek genoot. Nou, ik doe het eigenlijk nog elke dag hoor. Want ik, uh, draai thuis ook regelmatig gauwauw, om het zomers te noemen. Uit de jaren 50, 60, 70, 80. En eh, ja, Cliff hoort daar zeker bij. En toen ik begon met drummen, was ik, ik denk nou een jaar of twaalf oud. praat ik over 1959. toen had je allemaal van die gitaarbandjes. Drie gitaren en drumsen basgitaar, een sologitaar, een slaggitaar en een drumstel. En die probeerde allemaal de shadows van Cliff Richard te imiteren. En als je een beetje geluk had, had je een van je vrienden die ook nog een beetje kon zingen. En dan kon je een Cliff en een Shadow bandje beginnen. En die race ook als uh, paddenstoelen de grond uit in de jaren 60. En al die Haarlemse sociëteiten die je vroeger had. En waar je bijna van niks naar binnen kon. En waar ook eh, eigenlijk nooit narigheid was. Allemaal alleen maar plezier en alleen maar genieten van lekkere muziek. Dan kon je dus genieten van al die eh, amateurbeentjes... waar best ook hele goede tussen zaten. Dat kan ik u echt verzekeren. Nou, een fantastische zangeres is natuurlijk eh, Eva Cassidy. En die ga ik draaien voor Petra Dillema. Petra, I know you by heart. smile. Speciaal voor Petra Dillema was dat eh, I Know You By Heart, Eva Cassidy. Ja, luisteraars, eh, ik was eh, afgelopen zaterdag de gast in het Openluchttheater in Bloemendaal, Caprera. En daar trad Ellen van ten Damme op. Ellen, inmiddels 57 jaar oud liep nog op haar handen over het podium. Ongelooflijk. Ze is natuurlijk als tiener is ze ooit de turnkampioen geweest. Of ja, fanatiek turnster. En dat, eh, die ledigheid en die acrobatiek heeft ze het haar hele leven bij zich gedragen. En dat gebruikt ze ook in haar act. En ze kan prachtig zingen. Er zat een fantastische band achter. Ik ga straks wat van Ellen Damme eh, zoeken voor u. En dat ga ik zeker draaien, want het was fantastisch. Michael Bolton was vind ik ook altijd eh, een fantastische zanger. En ook als hij B.G. zingt, To Love Somebody, Michael Bolton. met Charles op Facebook en stuur hem een persoonlijk bericht via Messenger. U mag hem ook bellen op nummer 06 513 72873. Dat is 06 513 72873. Ja, het mag. U mag me altijd bellen. Het vind ik gezellig hoor. In de uitzending. U mag ook nog in de uitzending eh, wat vertellen als u dat heeft een, een vriendje of een vriendinnetje de groet te doen. 06 moeten we dan niet draaien eigenlijk. Moeten we eigenlijk het nummer van de eh, Radio Zandvoort bellen. Nou, dat moeten we even op de, op de website opzoeken. www.zfmzandvoort.nl eh, Daar staat het telefoonnummer op. En dan, eh, nou, dan belt u de studio en dan neem ik op. Dan hoort u muziek. En zo gauw de muziek verdwijnt, dan praat ik met u. En dan ja, bent u op de radio? Wat leuk, hè? Dit is Tom Jones. Oh, Danny boy The pipes, the pipes are calling hmm. From glen to glen down the mountainside. The sun. It's you must go, and I, I must buy. is in the meadow boy I love you so toch even fantastisch. Tom Jones. En eh, nog altijd hoor, want hij eh, zit in zo'n eh, talentenshow bij de jury enzovoort. En dan doet hij wel eens een, een uitstapje, een muzikaal uitstapje. En gaat hij zelf iets zingen nou. Ja, je, wordt er, ik krijgt er kippenvel van op jaren, althans ik wel. Ik vind het fantastisch. De, nou, als we nou over Tom Jones hebben, er is nog een Tom en die heet Waits. Die heeft een wat oudere stem. Maar die heeft ook een heel mooi nummer en dat heet de Tom Troubles Blues. Ook wel bekend als Waltzing Matilda. Ook bekend geworden door een vertolking van Rod Stewart. Maar dit is die eh, rauwe versie van Mr. Tom Waits. the dogs are barking and the taxi keeps parking. A lot they can do for me. I begged you to with me. You tore my shirt open and I'm down on my knees. torn for dreams. flame keepers, and good night, Matilda. met de Tom Travers Blues, Waltzing Matilda. There are places I remember in my life, though some have changed. Some forever, some for better. Nou, we gaan luisteren naar de Beatles. Die kunnen dat veel mooier verwoorden als ik. In my life. ja, er zijn eh, plaatsen... Eh, die zijn helemaal veranderd en sommige zijn hetzelfde gebleven. Eh, de Beatles die hebben het dan over hun jeugdjaren. En over de plekken waar ze gespeeld hebben. waar ze hun eerste vriendinnetjes hebben ontmoet. Some have gone and some remained. sommige van die plekken zijn helemaal verdwenen. Maar andere zijn gelukkig nog terug te vinden. Dit is Neil Young, Harvest. with her screaming in the rain. Did she wake you up to tell you that it was only a change of plan? Dream up, dream up, let me fill your cup with the promise of a man. beetje sentimenteel vanavond, luisteraars. Ik, ik grijp steeds een beetje terug naar het eh, verleden. Times were when... The Cats, Piet Veerman. Granddad sitting by Eh, vanavond van Bloemendaal naar Zandvoort eh, reed luisteraars over de zeeweg. Ja, stortbuien. Eh, niet te geloven, mijn ruitenwissers schonden het nauwelijks aan. Een enorme oase van rain. daar heb ik een vuurtje bij bedacht. Toen heb ik James Taylor gebeld. En die zei van, ik maak het goed voor jou vanavond, Charles. Hier is voor jou speciaal Fire and Rain. Mr. James Taylor. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain seen sunny days that I thought would never end. I seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around trouble is ours, the time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see James Taylor, Fire and Rain. Nou, als het vanavond nog een keer zo'n hak keer gaat... een enorme bui, zet dan gewoon een kaars voor je raam vannacht.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 Maar helaas, het feest werd nooit gevierd. Hij kreeg wel een prachtig orkest toebedeeld. Luister maar. Gilles de Korte. Het feest dat nooit gevierd werd. Hoewel hij aan de stad het land had, bewoonde hij een fluttig fletje in het drukke hart van Hollands Randstad, terwille van een vaste baan. Een raam waardoor hij op de kerk keek, zijn altijd eendere sigaretje de 45-uurse werkweek gaven hem grond om op te staan. Hij had een vrouw en een tv, die vielen allebei nog wel eens tegen. Die vielen allebei nog wel eens mee. En zomers was er dan de regen en met de rest was hij best tevreden. Omdat er op zijn balkon geen wild zat, verschafte hij zichzelf de weelde van twee parkietjes en een schildpad. Dat stelde verder niet veel voor. Een tafel en een paar fauteuiltjes, een orgel waar hij nooit op speelde. Het was allemaal niet veel beschuitjes, maar kon er toch nog wel mee door. Geen echt plezier, geen echt chagrijn, geen echte vrede en geen echte ruzie. En heel het leven aan een vaste lijn. En zwinters was er de illusie van het zal nou wel gauw wat warmer zijn. Een man die nooit iets avontuurde, die s'avonds dutte of de krant las die elke droom het bos in stuurde, tot hij geen enkele droom meer had. Passief in elke situatie, net levend of hij een soort plant was. Zijn dorst en honger naar sensatie, die stilde hij met het ochtendblad. Hij had een vrouw en een tv, op tijd te werken en op tijd te eten. Dat viel niet tegen en dat viel niet meer. En toen de maat was volgemeten, is hij gestorven op de wc. Ja, wat een trieste einde op de wc-luisteraars om naar dood te gaan. Moet je toch niet aan denken. is bijna 11 uur. Ik moet eh, de uitzending helaas even onderbreken voor het nieuws. En, eh, ik kom nog een vol uur bij u terug met nog meer mooie muziek. Dus blijf luisteren naar Tussen App en Vloed. Mijn naam is Cheryl Duiven. Oh ja, morgenochtend vanaf 8 uur dan eh, ga ik de week weer doorzagen. Dat doe ik met vrolijke, lekkere, spontane, gouden muziek. En steeds om het half uur is daar cabaret. Gaan we genieten, gaan we lachen. Dus... Het wordt een blij ontbijt morgen.